Michel Koenen met het NOS-journaal. Een van de slachtoffers van de vrouw uit België, dat zegt de Belgische minister van Buitenlandse Zaken. Bij de aanslag waarbij een man in een gehuurde pick-up truck in de buurt van het World Trade Center inreed op voetgangers en fietsers, kwamen in totaal acht mensen om het leven, elf mensen raakten gewond. Burgemeester de Blasio spreekt van een terreurdaad gericht op onschuldige mensen. De politie schoot de dader van 29 in zijn buik toen hij tegen een schoolbus tot stilstand kwam. Hij stapte uit met twee vuurwapens, maar die bleken nep. De zogenoemde aftapwet wordt uitgesteld. Minister Ollongeen schrijft aan de Tweede Kamer dat het niet lukt om voor 1 januari, als de wet in zou gaan, drie oudrechters te vinden. Die zouden vooraf moeten toetsen of de inlichtingen en veiligheidsdiensten op grote schaal informatie mogen verzamelen over mensen op het internet. Het is nog niet duidelijk wanneer de wet wel in zal gaan. De Catalaanse leider Puigdemont gaat donderdag niet naar Madrid... om door de Spaanse justitie te worden verhoord. Dat zegt zijn Belgische advocaat. Hij denkt dat Puigdemont geen eerlijk proces zal krijgen. Het Spaanse Hoge Gerechtshof heeft Puigdemont en 13 andere leden... van de afgezette Catalaanse regering aangeklaagd voor opruiing... rebellie en misbruik van publiek geld... in verband met het uitroepen van de onafhankelijkheid van Catalonië. En het is de vraag of het verhaal van de twee Amerikaanse zeilsters klopt... die maanden over de Stille Oceaan zwierven... voordat ze door de Amerikaanse marine werden gered. De twee claimen dat hun motor kapot ging... en dat ze vergeefs probeerden contact te maken met andere schepen. er is twijfel ontstaan, onder meer omdat ze een noodradiobaken aan boord niet hebben gebruikt. Het weer nog op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden. Overdag vaak bewolkt, alleen in het zuiden kan de zon af en toe even schijnen. In het noorden kan een bui vallen. Het wordt een graad of 13.